Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De gladheid van door winterse buien en bevriezing van natte weggedeelten... is het op veel plaatsen spekglad. In het Overijsselse Rauwveen raakte een inzittende zwaar gewond... toen een auto zijdelings tegen een boom belandde. Een andere inzittende raakte licht gewond. Aan het begin van de nacht sloeg op de A67 tussen Eindhoven en de Belgische grens een auto over de kop. De bestuurster was door de gladheid de macht over het stuur kwijtgeraakt. Ze hoefde niet naar het ziekenhuis raakte ook auto's van de weg in, onder meer Woerden en het Groningse Scharmer. Daarbij raakten de inzittenden licht gewond. Op het Rembrandtplein in Amsterdam is vannacht een agent neergestoken. Wat de aanleiding is, is niet bekend. agent was op zijn fiets aan het surveilleren toen hij werd aangevallen. En dat gebeurde rond half één. Er is een verdachte opgepakt. Voor de kust van Libië is een boot met migranten gezonken. De boot was onderweg naar Italië. Zeker acht opvarenden zijn verdronken en vier mensen werden gered. Volgens de overlevenden zaten er ongeveer 100 mensen op de boot toen die omsloeg en zonk. Italiaanse en Franse marineschepen, vissersboten en vrachtschepen doen mee aan een zoektocht in het gebied. In Leeuwarden is wateroverlast ontstaan door een gat in een damwand bij het haringsma De Drachtsterweg, een van de toegangswegen naar de stad, is afgesloten. Volgens bouwbedrijf Heijmans gaat het om grondwater uit een kuip van een aquaduct dat wordt aangelegd. De damwand die dat water moest tegenhouden is gaan lekken. Vannacht wordt het gat provisorisch gedicht en het water weggepompt. Waarschijnlijk is daardoor de verkeershinder komende ochtend voorbij. Het weer, nog buien dus, met sneeuw of natte sneeuw. Daardoor kan het glad zijn. Komende ochtend eerst wat zon, maar ook weer kans op een winterse bui. In de middag bewolkt, in het zuidwesten een tijdje wat regen of natte sneeuw.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 op 106.9 FM Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl work it out on the floor. This rhythm shows no favor. Better check your ego at the door. Just let me be the leader. Keep your eyes on checking me. You won't need to take a breather.